Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet zet zelf een aantal pensioenwijzigingen in gang... die de coalitiepartijen in het regeerakkoord hebben afgesproken. De vakbonden zijn hier niet bij betrokken. Volgens het kabinet is vernieuwing van het pensioenstelsel noodzakelijk... ook al zijn de onderhandelingen met de bonden stuk gelopen. Het kabinet gaat onder meer onderzoeken of de AOW-leeftijd omhoog kan... als die gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Ook wil minister Koolmees een begin maken met de afschaffing van het systeem... waarbij jongeren jongeren net zoveel betalen als ouderen... terwijl hun pensioen veel onzekerder is. Nederland gaat onderzoeken of het mogelijk is om samen met de Koerdische autoriteiten Nederlandse vrouwelijke Syriëgangers en kinderen naar een veilig gebied te brengen, zodat ze zich daarbij een consulaat kunnen melden. Dat zegt minister Grapperhaus tegen de NOS na de dood van een Nederlandse vrouw in een Koerdisch kamp. Tot nu toe vindt Nederland dat de vrouwen zelf naar een consulaat moeten reizen. Na maanden van onenigheid is er nu alsnog een CAO voor de grootmetaal. Werkgevers en bonden hebben afgesproken dat werknemers bij bedrijven als DAF, ASML en VDL er gemiddeld 3,3 op vooruit gaan. En ook krijgen tenminste 3000 uitzendkrachten een vast dienstverband. Oudere werknemers mogen korter gaan werken met behoud van bestaande pensioenrechten. In Biezenmortel tussen Den Bosch en Tilburg... zitten duizenden varkens en biggen in een brandende stal. De dieren zijn volgens de brandweer niet meer te redden. Het vuur brak vanmiddag even voor vier uur uit... door nog onbekende oorzaak. Een woordvoerder van de brandweer zegt dat het te gevaarlijk is... om de stal binnen te gaan. Als de varkens niet omkomen door de vlammen... dan wel door de paniek, zei hij tegen Omroep Brabant. Het weer op de meeste plaatsen is het bewolkt. Er kan ook een buitje vallen. Vanavond en vannacht valt er lichte neerslag... en is er ook grote kans op gladheid. Ook morgen grijs en vooral in het oosten dan wat sneeuw. Temperatuur dan rond de 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De meeste files worden snel korter.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 Jij kon me niks zinvols geven. Zwijg als ik ga, ben uitgeteld. Wat je ook zegt en of je nog belt, ik ben jou zat. Jij zag dat niet. Vuisten omhoog, we gaan los op de beat. Zwijg als ik ga, ben uitgeteld.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 Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande, répétée encore une fois. fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois.